En verschillende gemeenten namen dus maatregelen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Zo zijn er extra camera's geplaatst en kwam er betere verlichting op donkere plekken. En volgens mijn collega Ties komen er nog meer maatregelen aan. Zo heeft Amsterdam bijvoorbeeld ook aangekondigd om een speciaal politieplatform op te zetten tegen geweld tegen vrouwen met zo'n 30 agenten. En dat moet onder meer aangifteprocedures makkelijker maken. En wat ook wel genoemd wordt, is meer surveilleren door de politie. We waren ook bijvoorbeeld in Hilversum eh, met de burgemeester op pad. En die zei dat hij dat eh, op sommige plekken wil laten doen. Morgen staat de man die wordt verdacht van de moord op Lisa voor het eerst voor de rechter. Vanmorgen zijn de formatiegesprekken verder gegaan tussen D66 en het CDA. Dit keer gaat het over de economie en de overheidsbegroting. Vorige week overlegden de partijen al over economie, stikstof, asiel en klimaat. En het oudste festival van Nederland heeft de line-up voor volgend jaar bekendgemaakt. Ik heb het natuurlijk over Pinkpop in Landgraaf. Deze artiesten kun je daar volgend jaar live meemaken. Hoop dat je jezelf weet terug te vinden. Sleep wet. Ja, een hele rits dus. Je hoorde Suzanne en Freek, Foo Fighters, Sophie Tucker, Teddy Swims, Editors, Roxy Dekker, Youngblood, The Cure en 21 Pilots. Pinkpop is volgend jaar op 19, 20 en 21 juni. Het weer, een mix van zon en wolken. Er kunnen stevige buien vallen, soms ook met onweer. Het is maximaal 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de ringweg A10 staat file tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel. 4 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Grote merken als MAN, Volvo, Daimler, Iveco en DAF... zouden jarenlang verboden kartelafspraken hebben gemaakt om de prijzen hoog te houden. Het Veiligheidsberaad pleit voor één landelijk commandocentrum in Nederland... dat de leiding kan nemen bij rampen. De 25 veiligheidsregio's helpen elkaar nu geregeld. Maar volgens het beraad is dat nadelig voor de eigen paraatheid. Volgens het Rode Kruis is er wereldwijd een historisch groot aantal gewapende conflicten. Het zijn er 130. Daardoor zijn veel mensen afhankelijk van hulp. Daarom heeft het Rode Kruis Giro 7244 opengesteld om geld in te zamelen.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 Uh, woman, you turn me on uh, with your big Babylon. Uh, Julie, you got the sweet uh, that's when me touch it with me cool. Cause you turn me on with your big Babylon. Boom! to the L to the I to the Z. J yeah. to the L I Z. S to the H to the A double G Z. Y. What? Rude boys. get this To the L to the I to the Z. All the G. To the L I Z. Shut them down, baby. To the A double G Z. That's right. Stand. Rude boys get busy. Truly. You know me love it, yeah. Truly. From my head down to my coolie. Uh, woman, you turn me on hey, with your big Babylon.